Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal vergiftigingen met afslankmiddelen stijgt snel. Mensen die bijvoorbeeld te veel Ozempic of Wegovy gebruiken... kunnen extreem misselijk worden. Tegen nieuwszender BNR zegt een arts dat het makkelijk kan gebeuren... omdat mensen het spul illegaal online kopen. Met die injectiepennen krijg je volgens hem al snel veel te veel van het middel binnen. Bij het Vergiftigingen Informatiecentrum zijn vorig jaar 41 meldingen binnengekomen van een vergiftiging door zo'n middel. Ruim vier keer zoveel als in 2021. Dit jaar zijn er al 32 gevallen gemeld, maar volgens een andere arts ligt dat aantal waarschijnlijk hoger, omdat de gebruikers het vaak niet doorgeven. Bij een brand in Servië zijn zes mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn vier kinderen van 2 tot 7 jaar. Het zou gaan om een gezin. Waarschijnlijk is de brand ontstaan door een elektrische scooter die bij het huis aan de oplader zat. Het vuur brak rond drie uur vannacht uit. Toen de hulpdiensten aankwamen waren de mensen in het huis al overleden. Een NAVO-basis net over de grens in Duitsland zit op slot vanwege een mogelijke dreiging. Wat het inhoudt weten we niet, maar iedereen die er niet per se moet zijn is naar huis gestuurd. Het is al de tweede keer in korte tijd dat er iets aan de hand is daar in Geilenkirchen. Eh, vorige week zou er met het drinkwater zijn gerommeld. Ook probeerde iemand in te breken. Of er toen iemand is opgepakt, is niet duidelijk. En veel Ajaxiden zitten er vandaag tevreden bij. Hun ploeg boekte eindelijk weer eens een ruime overwinning. In de voorronde van de Europa League werd het 4-1 tegen Jagiellonia, de kampioen van Polen. Je zou zeggen dat alle Amsterdamse voetbalfans dus een topavond hadden... maar deze vrouw zat flink te balen, zegt ze tegen AT5. Voor de wedstrijd deed ze deze voorspelling. 4-1 wordt het. Als 4-1 wordt, dan weet je me te vinden. Nou, ze kreeg dus gelijk, maar daar koopt ze helemaal niets voor. Ik dacht dat ik 4-1 als eh, pool had ingezet, maar ik blijkt dat ik 3-1 had ingezet. Anders had ik multimiljonair geweest, maar ja, helaas. We komen wel een ronde verder. Maar we zijn er nog niet. Nee, dat klopt. De return in Amsterdam is aanstaande donderdag. Het weer nog in het oosten en Limburg af en toe een zonnetje.